Mark Visser met het NOS Journaal. Koning Salman van Saudi-Arabië heeft een commissie ingesteld... die de strijd moet aangaan met de wijdverbreide corruptie in het land. Zijn zoon, de kroonprins, gaat de campagne leiden. Die lijkt meteen te zijn begonnen, want er zijn elf prinsen... vier ministers en tientallen oud-bewindslieden opgepakt. Verder is een belangrijke rivaal van de Saudische kroonprins op een zijspoor gezet. Het is de oud-kroonprins die het hoofd was van de Nationale Garde. Die gaat onder meer over de beveiliging van de koninklijke familie en heilige plaatsen in Mekka, als eh, Mekka en Jeddah. Door een autobom zijn in het oosten van Syrië tientallen mensen omgekomen. Aanslag was in de stad Der al-Zor, bij een plek waar vluchtelingen worden opgevangen. Islamitische staat zou verantwoordelijk zijn voor de aanslag. De terreurgroep is onlangs uit Der al-Zor verdreven door het Syrische leger. De stad is onder meer vanwege de ligging aan de grens met Irak van strategisch belang. Tijdens de wedstrijd Barcelona-Sevilla is er door het publiek op de tribunes geprotesteerd. Er werden leuzen gescandeerd en spandoeken getoond... waarin werd opgeroepen tot gerechtigheid en vrijheid. Aanleiding is de arrestatie van acht Catalaanse politici. Zij worden door de Spaanse overheid verantwoordelijk gehouden... voor de huidige politieke onrust. De wedstrijd tegen Sevilla eindigde in 2-1. Het was tevens de 600ste wedstrijd van sterspeler Messi. Nederlands voetbal, eredivisie. Vier wedstrijden werden er gisteravond gespeeld. AZ won thuis met 3-2 van Willem 2. Herakles versloeg op eigen FC Groningen 2-1. VVV Venlo speelde thuis 0-0 gelijk tegen NAC Breda. En Excelsior boekte de eerste thuiszegen van het seizoen. Het werd 1-0 tegen Roda JC.